Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Honderden websites van de overheid stappen de komende dagen over op een ander beveiligingssysteem. Dat gebeurt na een actie van hackers gericht tegen het bedrijf DigiNotar. Dat bedrijf geeft de beveiligingscertificaten uit voor onder meer de Belastingdienst en DigiD. Na spoedberaad maakte minister Donner van Binnenlandse Zaken vannacht bekend dat hij DigiNotar niet meer vertrouwt en dat er snel certificaten van een andere leverancier moeten komen. De olieproductie in de Golf van Mexico draait op halve kracht vanwege de tropische storm Lee. Veel olie- en gasplatforms zijn geëvacueerd en liggen daarom stil. Lee verplaatst zich heel langzaam richting de zuidkust van de Verenigde Staten, waar hij later dit weekend wordt verwacht. Weerkundigen zeggen dat er 50 tot 60 procent kans is dat de storm zal uitgroeien tot een orkaan. Maar het grootste probleem is de regen. Plaatselijk kan een halve meter vallen. In delen van Louisiana en Mississippi regent het nu al. De gouverneurs van die staten hebben de noodtoestand uitgeroepen. Een Duitse veerboot met 170 passagiers is gisteravond vastgelopen op weg naar het eiland Sult in de Noordzee. De boot wacht op hoog water om los te komen. 89 passagiers slapen vannacht aan boord. De rest kon op tijd door andere boten worden opgepikt en verder varen. De 32 meter lange Duitse veerboot is niet beschadigd. Waarschijnlijk is de boot vastgelopen door een inschattingsfout van de kapitein. Tennisser Robin Haase is uitgeschakeld op de US Open. Hij verloor in vijf sets van de als vierde geplaatste Brit Andy Murray. Ook oud-winnares Maria Sharapova redde het niet. Zij verloor in drie sets van de Italiaanse Flavia Pennetta. Het weer, eerst op veel plaatsen mist.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 I ain't trying to lead you on. just wanna ask if you might wanna give me your name, explain your status. You know I see you time to time, you seem available. Don't mean shit, I know these bitches wanna settle you.